de Vries met het NOS-journaal. De Amerikaanse oud-minister en voormalig First Lady Hillary Clinton... wordt verhoord over het Epstein-schandaal. Een onderzoekscommissie van het parlement stelt haar er vragen over. Die gaan over haar banden met de overleden zedendelinquent Jeffrey Epstein. En ze zegt dat ze niets wist van de criminele activiteiten van Epstein en Ghislaine Maxwell. Ze kan zich ook niet herinneren dat ze hem ooit heeft ontmoet. De politieke partij Alternatief voor Duitsland mag voorlopig niet rechtsextremistisch worden genoemd. De Veiligheidsdienst kwam vorig jaar met dat stempel. De AFD had een rechtszaak aangespannen en de rechter geeft de partij nu in een tussenvonnis gelijk. De partij is er tevreden mee. Een zeer goede taak voor onze democratie. Daarmee zeigt zich eindeutig dat onze rechtsweg en ook onze Rechtsauffassung richtig waar. De Veiligheidsdienst had intussen al besloten om de AFD voorlopig niet rechtsextremistisch te noemen. Premier Jette heeft vandaag in de Tweede Kamer veel kritiek gekregen op de kabinetsplannen. Vooral de zorgbezuinigingen en het verhogen van de AOW-leeftijd maakten veel los bij de oppositie. Als u gaat bezuinigen op de wijkverpleging. Dan gaat dat ervoor zorgen dat mensen thuis komen te zitten. Langer in een nat bed eh, zitten. Ik snap niet dat de minister-president hier gewoon op doordendert. Er gaat zoveel kapot door deze manier van werken. Rond deze tijd reageert premier Jette op de moties die vanavond zijn ingediend. In Zeeland zijn twee mannen betrapt die 150 kilo tapijtschelpen hadden gevangen in het water. Dat is verboden. Volgens de toezichthouders waren de twee ook gevaarlijk bezig. Want met de waadpakken die ze aan hadden is het bijna onmogelijk om te zwemmen. En één van hen kan zelfs niet zwemmen. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het overal droog. De temperatuur ligt tussen de 8 en de 10 graden.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 Yeah, weep about a road less traveled in uur nummer 2 op deze maandag 23 februari. Waarin we terugblikken op de tweede voorronde van de Rob Award die afgelopen donderdag op 19 februari is gehouden. In dit uur aandacht voor de optredens van Parsa en Bieke. We trappen af met dat optreden van Parsa en daarna volgt het interview wat we met hem hebben gehad. at the time I still remember I'd fight all of this at once. Seeking through my problems, I know I should be honest. Cause love isn't easy share my music with you all. Today I brought Theo with me, he's a very good friend of mine. We stood here last year with his music and now he's helping me with mine. Can I get a big hand for Theodore Arts? On bass we have Chris. And Chris is amazing. He drives one of those old school cars that's he's just a very cool guy. I gotta get a very big applause for Chris. On drums, we have my best friend that I write all this music with, and it's kind of surreal that we are <laughs> performing this actually. Uh, can I get a very big hand for Jesse on drums? Like a very big hand. Last but not least, we got Luca on keys. And Luca is the housemate of Jesse, and I met him through him. And once he played the keys for the first time, I was blown away, and today's gonna show you. Gotta get a big hand for Luca. Take it away. Thank you, Luca. We got two more songs for you. supposed to seeing. Oh, darling, help me see clear. Oh, darling, I'm in fear. Oh, darling, help me see clear. that's all we got time. The dreams are dreams and they do lie. So why does this feel so right? I saw you in the tram one day. With your headphones on while you drift away. I keep on wondering how it ends. The castle where we do pretend. Oh, who does? patronaat. Parsa. Hallo. Deelnemer aan de voorronde van de Rob Acto Award. Zeker. Ehm, ja, voor de mensen thuis die dat niet weten, maar ik heb hem al eens eerder gesproken tijdens het Sneak Peek Festival van vorig jaar. Zeker. Sneak Peek Festival, korte uitleg. Dat is een, eh, een aantal uh, nummers eh, spelen. in Theater de Liefde kan ik me nog herinneren. Zeker. Wat is er gebeurd sinds Sneak Peek en nu? Eh, bij, Sneak Peek stond ik met een, bij Sneak Peek stond ik met een gitarist. En vandaag sta ik voor het eerst met een volledige band. Ja? Te gek is, ik schrijf al mijn nummers met Jesse. En dit is het huisgenootje van Jesse. En dit zijn hele goede vrienden van mij die mee willen spelen. Dus ja. is te gek. Eh, even wat voor muziek maak jij eigenlijk? Ik maak alternatieve pop met soul- en rock-invloeden. Dus eh, je zou kunnen denken aan artiesten zoals Tamino, Coldplay, Radiohead, eh, ja, dat eigenlijk. En dan ook nog invloeden van mijn eh, cultuur, Iraanse invloeden, toonladders en dergelijke. Ja, als je zegt Iran, kijk je er soms nog wel eens naar eh, wat, wat zich daar afspeelt in dat land. Zeker. En is dat ook te horen in je muziek? voornamelijk de muzikale invloed. Ik, qua tekst gezien heb ik niet heel veel qua dingen erin verwerkt, omdat het meer vanuit persoonlijke ervaringen gaat. Mhm. Natuurlijk, mijn ouders die zijn daar geboren mijn zus ook. Ik ben zelf hier geboren. En ik leef heel erg mee met wat daar gebeurt heel erg. Maar ik heb nog, dit zijn vrij, eh, niet oude nummers, maar ik heb niet de tijd gehad om nog die teksten te kunnen maken. Wat ik wel heel graag wil. Ja. dus we kunnen nog eh, wel wat eh, ga je verwachten. Zeker. Ehm, dan heb je ook al wat uitgebracht. Zeker. Er moet een en ander op Spotify staan. En, er komt nog heel veel moois aan waar wij samen mee bezig zijn. Dus. Ja, want dat is natuurlijk de, de volgende vraag. Want zo'n optreden, 20 minuten spelen. Ja dat houdt dus in. Nieuwe muziek. Ja, nieuwe muziek. Zeker. Ga je dat, eh, ga je dat ook eh, brengen? Het plan, wat nog niet helemaal uitgeschreven is, is dat eh, in september de eerste single uitkomt. En wij zijn gewoon bezig met een heel mooi album. En alles wat we vandaag spelen is ook deel van dat album. Dus zeker. Ja, ja. dus er komt, uh, de, komt zeker een album. spelen op zo'n podium. Hebben jullie al eerder eh, gespeeld? Eh, met, Niet eh, in deze bezetting, maar we zijn wel ervaren muzikanten. Dus we hebben, vorig jaar stond ik hier natuurlijk met Theo als gitarist. Het wordt wel voor het eerst in een lange tijd dat ik weer als frontman ga staan. Mhm. Maar ik heb er volledig vertrouwen in. Ja, hoe anders is dat? Want als je bij hem in de band speelt, is dat natuurlijk heel anders dan dat je zelf in beeld staat. Je stage presence is natuurlijk ook belangrijk, maar niet zo belangrijk als een frontman. En vocaal gezien is het ook uitdagend om te spelen en te zingen tegelijk. En bij Theo en bij andere acts kan ik mezelf terugdekken en dienend spelen. Maar dit is de real deal voor mij. Is dat, eh, dit is jouw ding eigenlijk, ja. Eh, dan uiteraard van waar kunnen ze Parza vinden op het wereldwijde web? Jullie kunnen mij volgen op Instagram. Eh, dat, mijn Instagram is Parsa Tobias. Daarin heb je een link met een linktree waar je mijn Spotify kan vinden en alle nummers die uit zijn al. En er komt nog heel veel moois aan. En tot zover het eh, gesprek met Parsa. We gaan door met de tweede act van vanavond. En dat is Bieke. dagen zijn al. een nieuwsgierige onderzoeker, als een kind die voor het eerst de handen ziet. Alles is interessant en mooi. Als je dat in jezelf kunt omarmen, wat blijft er dan over? Als de scherpe randjes blijven. mogen zijn als ik val, als ik leef nu. Verdragen dat ik veel voel. Als de scherpe randjes als de scherpe randjes blijven. Gaan oude luiken open. En in de roodlach verdrukt mag ik zien nu oude tranen in mijn hart. Als de scherpe randjes blijven, God de muziek. In de club en ik dans, maar ik voel nef Netlicht, nepzicht. Ik zie hoe oud het leven is. mijn lijf lijkt van binnen of heel stilstaan. Versmelt ik tot plastic, trek strak om mijn huid. Ik weet, ik moet praten, begrijp me, bestaat me, wil nog veel vooruit. Ik wil dat alles ik wil dat alles snel gaat. Ik wil dat alles ik wil dat alles snel gaat. Ik wil dat alles snel gaat. for all of us. Incrível. Durf de diepte niet te raken, nu ontdek ik alle lagen en ik voel die verschillen in mezelf. de drums Jessica de Koningin. Gitarist Marco. Ik <laughs> ben Bieke. Dank jullie wel. De voorronde van de Rob wordt gaat gewoon door. En naast mij staat Bieke. Hallo. Ik heb even wat eh, zitten zoeken. Maar ik oh, weet ook dat jij in een ander radioprogramma geweest bent bij collega Maarten Verduin. Ja. Die, eh, weet dat RPL woorden podium 107 op de zaterdagmiddag. Eh, daar was jij geweest. Ehm, je hebt iets met GGZ. Ja, klopt. Ik ben eh, verpleegkundige in de GGZ. Ja. En zelf ook cliënt geweest in de GGZ. Ja. En eigenlijk merkte ik, is er niet zoveel verschil tussen aan welke kant van de tafel je zeg maar zit. Mm. Dus dat hele ding van hoe je in het leven doet en met je emoties omgaat en hoe je het leven vormgeeft, dat inspireert mij heel erg. Dus dat hoor je ook in mijn muziek. Eh, dat is ook meteen de volgende vraag. Ehm, zit daar dan ook een behoorlijke lading van jouzelf eh, in met wat je dan hebt meegemaakt daar? Ja, zeker. Er zit een soort. Wat me opviel is eigenlijk wie je ook bent, waar je vandaan komt, wat ook je sociale klasse is. Mhm. We moeten allemaal door pijn heen van het leven, het leven verdragen. En hoe je daarmee omgaat, zeg maar, dat is voor heel veel mensen hetzelfde. Mhm. En ook voor mij. Ja. Dus dat, ja, ik vind dat super interessant. Ik neurt daar eigenlijk een beetje op. Ik ga er helemaal zo in zo'n gevoel en dan wil ik dat helemaal omarmen in een nummer. Ja, en wat ga je dan eh, als je hier op het eh, podium staat tijdens de Rob Agda wordt doen met je collega's als bandleden zijn? Ja, het vette is gewoon door... Met de band komt het echt tot leven. Dus elke song heeft best wel een eigen gevoel waar we helemaal in gaan. Mhm. En waarmee we ook echt die gevoelens vieren. Dus ook het een beetje rafelrandjes van het leven. En dat hoor je dan terug bijvoorbeeld in synthesizers of in een gek effect op de gitaar. En zo komt alles samen. En ja, dat vind ik het allerleukste wat er is. en over jouzelf, eh, achtergrond, heb je iets met muziek ooit gedaan en songwriting en noem maar op? Nee, ik durfde niet eh, te auditeren voor een... Ehm, muziekschool. Daarom ben ik verpleegkunde gaan doen. Want dan heb je altijd iets om op terug te vallen. Maar het bleef gewoon zo aan me knagen de hele tijd. Dat ik gewoon bleef. Op een gegeven moment ging schrijven. En toen ben ik het maar gewoon gaan doen. Mhm. En zo is het gaan groeien. Ook door mensen die hun kennis met mij hebben gedeeld. Dus bijvoorbeeld hoe het nu is vergeleken met wat ik in de studio heb gemaakt, is zo anders. En dat heb ik echt ook heel erg te danken aan mijn band. Gewoon hoe zij dingen horen ja, dat is gewoon een feest om eh, samen te maken. Eh, dan is er nu een optreden, 20 minuten lang. En gaat dat nog iets leiden tot bijvoorbeeld nieuw materiaal of wat dan ook? Nou, we zijn sowieso blij dat hier, we horen dat alles ook wordt gefilmd en zo. Dus dat is super fijn voor ons. Eh, en eigenlijk het belangrijkste nieuw wat er aankomt is dat we 6 maart onze release show gaan doen in Utrecht. Dus... Dat, is, dat al een eh, leuk vooruitzicht. Ja, en dat is heel vlot ook al. Dus heel veel zin Dan de afsluitende vraag. Waar is Bigger te vinden op het wereldwijde web? Ja, nou dat kan op... Eh, zal ik hem naar de camera doen Ja, natuurlijk. Oké. Eh, dat kan op social media op uh, Bieke.music. En op Spotify of andere, waar je ook luistert, is het Bieke. Dus B-I-E-K-E. E. Duidelijk. Ja, thanks. En tot zover het gesprek met Bieke. Daarmee zijn we aan het eind gekomen van het tweede uur van Alternative FM en het eerste uur van deze tweede voorronde van de Rob Acta Award die op 19 februari is gehouden. Voordat mensen gaan reageren van wat heb je helemaal aan het eh, begin van dit uur gedraaid, dat was Max Polman met uh, Roadless Travel. We sluiten het uur af en we zijn straks nog terug en dat doen we met onder meer een stukje muziek van Semuta.